van Kan met het NOS Journaal. De grenzen van de VS blijven gesloten voor asielzoekers, heeft de rechter bepaald. President Biden wilde de grenzen juist weer openen... door een coronamaatregel van zijn voorganger ongedaan te maken. Maar de rechter vindt dat niet de juiste procedure is gevolgd. In 2020 sloot toenmalig president Trump de grenzen... na het uitbreken van de coronapandemie. Nu die grenzen gesloten blijven... verkeren duizenden migranten in Mexicaanse steden in onzekerheid... over wanneer ze in de VS asiel kunnen aanvragen. Amerikaanse ministerie van Justitie gaat in beroep. Rusland heeft oud-schaakkampioen Garry Kasparov en Kremlin-criticus Michail Godorkovsky aangemerkt als buitenlandse, buitenlandse agenten, meldt staatspersbureau TAS. Dat doet Rusland vaker met mensen en organisaties die zich kritisch uitlaten over de regering. De twee mannen zouden betrokken zijn bij politieke activiteiten en financieel worden gesteund door Oekraïne en de VS. Het besluit volgt op kritiek van Kasparov op president Poetin vanwege de oorlog tegen Oekraïne. Ook Godorkovsky laat zich regelmatig kritisch uit. Het Russische gasbedrijf Gazprom zegt dat het rond deze tijd de gaskraan dichtdraait voor Finland. Officieel is de reden dat Finland, net als veel andere landen, weigert in roebels af te rekenen. Eerder werden ook Polen en Bulgarije al afgesloten. Finland zal maar beperkt hinder ondervinden van de actie. Het Russische gas vormt maar 6% van het totaal. Een Finse gasleverancier zegt dat klanten niet bang hoeven te zijn dat de levering in gevaar komt. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Venray heeft gisteravond en vannacht veel overlast veroorzaakt. Vanwege de hevige rook werden de afritten van de A73 bij Venray Noord afgesloten... en moesten de gasten van een hotel even verderop binnen blijven. De brandweer werd even na acht uur gealarmeerd over de brand in de loods. Wat de oorzaak was is nog niet duidelijk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het weer, hier en daar kan nog een lichte bui vallen... maar op de meeste plaatsen is het droog. Het is zo'n 10 tot 12 graden. Overdag breekt af en toe de zon door... Maar de bewolking overheerst. Het blijft wel droog. Het wordt 16 graden aan zee tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat nog file tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam over Amstel. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk. Daar zijn drie rijstroken dicht.